Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Slop van Onderwijs ligt in het ziekenhuis. Hij is daar opgenomen met een bacteriële infectie. Slop wordt bij het Kamerdebat over de examenproblemen bij het VMBO in Maastricht nu vervangen door minister van Engelshoven. Eerst zou dat debat dinsdag al worden gevoerd, maar Slop zei toen op het laatste moment af wegens een zware griep. Het blijkt nu dus een bacteriële infectie te zijn. De man die in maart de onschuldige broer van een kroongetuige doodschoot... wist niet wie het slachtoffer was heeft hij tegen de politie gezegd. Vandaag was de eerste zitting in de rechtszaak tegen die S. Hij heeft bekend dat hij in maart Redouan B. doodschoot in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Volgens S werd hij vorig najaar al benaderd om iemand te liquideren. Twee dagen voor de moord kreeg hij informatie over het slachtoffer... zoals een foto, adresgegevens en zijn werktijden. Ook kreeg hij toen instructies over hoe hij de liquidatie moest uitvoeren. Hij deed zich voor als sollicitant. Rotterdamse ambtenaren worden soms onder druk gezet door leidinggevenden om procedures te overtreden. Dat concludeert de Rekenkamer na onderzoek. Ook wordt hen soms gevraagd informatie achter te houden of relaties te bevoordelen. Dat is volgens de Rekenkamer in de afgelopen twee collegeperiodes bij 7% van de ondervraagde medewerkers van de gemeente Rotterdam gebeurd. Het probleem zou vooral spelen bij gebiedscommissies... die voor bepaalde wijken adviezen geven aan het stadsbestuur. Het Rotterdamse College heeft forse kritiek op de conclusies van de Rekenkamer. Die geven volgens het college geen representatief beeld. Bijna alle sekswerkers in Nederland hebben het afgelopen jaar één of meerdere keren te maken gehad met geweld. Verbaal geweld komt het meest voor, zo blijkt uit onderzoek van onder meer SOA AIDS Nederland. Maar ook seksueel en fysiek geweld komen geregeld voor. De daders zijn bijna altijd klanten. Het weer, een afwisseling van zon, stapelwolken en hoge wolkensluis vandaag.